Clemens Peters met het NOS-journaal. Paratistenleider Carles Puigdemont blijft voorlopig vastzitten. Hij werd gisteren bij de Duits-Deense grens opgepakt na een lezing in Finland. Een Duitse onderzoeksrechter heeft nu bepaald dat Puigdemont in de cel blijft... tot een hogere rechter heeft beslist over uitlevering aan Spanje. De Spanjaarden willen Puigdemont berechten... omdat hij een van de initiatiefnemers was voor het illegale referendum over onafhankelijkheid van Catalonië. De Amsterdamse crimineel die was opgepakt vanwege betrokkenheid bij de moord op Heineken-ontvoerder Cor van Hout is weer vrijgelaten, meldt zijn advocaat. Sjaak B. werd twee weken geleden opgepakt nadat Astrid Holleder onder Ede had verklaard dat haar broer Willem had gezegd dat Sjaak B. betrokken was bij de liquidatie van Cor van Hout. B. is nu vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Een Nederlandse diplomaat is opgepakt in Turkije omdat hij daar zou werken als spion, melden Turkse media. Die beweren dat de man werkt voor de militaire inlichtingen en veiligheidsdienst. Hij zou onderzoek doen naar banden tussen de Turkse regering en islamitische staat. En ook zou hij azen op informatie over de Turkse operatie in het Syrische Afrin. De Nederlander zou in Istanbul op heterdaad zijn betrapt tijdens een ontmoeting met drie mannen. Een 45-jarige man uit Nieuwkoop zit vast op verdenking van vrijheidsberoving en verkrachting. Hij zou anderhalve week geleden in Breukelen een vrouw hebben bedreigd. Het slachtoffer werd onder dwang naar verschillende locaties gebracht... en daar werd ze meerdere keren verkracht en vastgebonden achtergelaten. De vrouw kon dankzij een voorbijganger de politie waarschuwen. De verdachte werd een paar dagen later opgepakt. Het weer nog. Vanavond brede opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan. Het wordt min 1 tot plus 4 graden. Morgen bewolkt en in de loop van de ochtend op steeds meer plaatsen regen.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 why the things she put me through. This is why I just can't get with you. Het ritme van Zandvoort. romance. You got to hold on to romance. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find That's how it was.